met het nos De ChristenUnie roept leraren, bonden en politici op weer in overleg te gaan. Partijleider Arie Slob wil zo de slechte relatie tussen de politiek en het onderwijsveld verbeteren. Na de lerarenstaking van vorige week vielen harde woorden aan het adres van onderwijsminister Van Bijsterveld. De VVD en de PVV vinden het te vroeg om weer met de Algemene Onderwijsbond te overleggen. Zij willen eerst duidelijker excuses. De schade door vuurwerk tijdens de jaarwisseling kost Rotterdam dit jaar een kwart miljoen euro meer dan vorig jaar. Burgemeester Abu Taleb zegt dat de stijging vooral te wijten is aan de vernieling van parkeerautomaten. Abu Taleb wil zich samen met andere grote steden hard maken voor een verbod op zwaar vuurwerk. Een totaal verbod ziet hij niet zitten. De schade aan straatmeubilair kost Rotterdam dit jaar 730.000 euro. Wereldwijd sterven tweemaal zoveel mensen aan malaria als eerder gedacht. Vorig jaar zijn 1 en een kwart miljoen mensen aan de ziekte bezweken. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO ging vorig jaar nog uit van ruim 600.000. Voorheen werd het aantal slachtoffers geschat, maar een nieuwe studie maakte meer gebruik van nieuwe gegevens en ook computermodellen. In de Egyptische stad Suez zijn zeker twee demonstranten doodgeschoten bij confrontaties met de politie. Agenten openen het vuur nadat een groep demonstranten volgens de politie had geprobeerd een politiebureau binnen te dringen. In de hoofdstad Cairo zijn meer dan 600 mensen gewond geraakt na rellen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Duizenden mensen demonstreerden daar omdat ze vinden dat de politie te weinig deed tijdens de voetbalwedstrijd in Port Said waarbij 74 doden vielen.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 Dit was een nummer van Ramsey Lewis. We gaan door met de live opnames. Het volgende live nummer is van Nina Simone van de cd At Town Hall. En is, heet Fine and Mellow, is geschreven door Billie Holiday. My man, he don't love me. He treats me oh so mean. My man, he don't love me He treats me oh so mean He's the meanest man That I've ever seen My baby wears high peg pants Stripes are really yellow baby wears high peg pants. The stripes are really yellow. When he stops in to love me, he's so fine and mellow. Love will make you drink and gamble, make you stay out all night long. Love will make you drink and gamble you stay out all night long Love will make you do things That you know is wrong ah! Do right, baby If you stay home every day I'll do right, baby If you stay home every day So mean and evil, I know you're gonna drive me away. Why did he leave me? Why did he have to go? it means anything to you. I'll stay home every night, and I'll love you and kiss you every night. And one of these days, if you're good to me, honey, one of these days, if God is good to me, I'll bring you a little bunny. try me one more time Cause without you loving But I still got my choice of living Dying, laughing, crying And though I do them all I gotta stay till my job 啊！ this is goodbye. love. Nino Nina Simone zijn we verder gegaan met Dakota Stetten met het nummer 1 No Use. Dakota Stetten is ook een Amerikaanse die al heel vroeg in de muziek is begonnen. Ehm, die onder andere bekend is van haar eerste LP Late Late Show. Waaronder eh, eh, Van Alexander en Hank Jones op piano. volgende nummer is voor Peter. Ja, ehm, we gaan weer in live opname laten horen. Een opname uit 1989 van onze Haarlemse saxofonist Ruud Brink. Is maar eens laten horen. Live opgenomen in eh, Nick Vollebrecht. En Ruud Brink gaat daar niet alleen spelen. Hij gaat ook zingen. They can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of The way you wear your hat The way you sip your tea The memory of all that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 still true on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of die ons eh, heel veel mooie dingen heeft nagelaten. Hij is eh, overleden in 1990 eh, in juni. En ehm, ik geloof tien dagen daarna heeft hij postuum gekregen de Bird Award van het Noord Sea Jazz Festival voor zijn gehele oeuvre. En die is daar toen uitgereikt door ehm, Stan Getz die hem beschouwt als zijn alter ego. Ruud Brink heeft natuurlijk heel veel in de regio gespeeld en heeft heel veel opgetreden en bijgedragen aan het eh, ontstaan van de Haarlemse Jazzclub die een aantal jaren eh, geleden in 1995 noodgedwongen de poorten sloot en eh, iedereen in jazzland praat daar nog steeds over. Omdat het een geweldig club was. Een van de oudste clubs van Nederland. En uh, had een heel goede naam. Ze hebben heel veel mooie opnamen gemaakt. Maar goed, die is gesloten. Wat schetst onze verbazing. Men gaat hem weer heropenen. En de Haarlemse slagwerker en producer Siegfried van der Klucht is daar de initiator van. En die wordt vandaag feestelijk heropend. En waar gaat dat gebeuren? In het eh, oude gebouw van de belastingen aan de Surinameweg. Daar hebben ze eh, een... lokaal ingericht, meerdere lokalen voor vandaag. En daar gaat de Hanse Jazz Club zijn eh, doorstart uh, waarmaken. Nou, iedereen jaagt dat van harte toe. Alle jazzmuzikanten staan in rijen om dat te mogen spelen. Er is vanmiddag een heel leuk programma met ehm, allerlei soorten. Het begint om drie uur. Het is aan de Surinameweg 2 volgens mij. Surinameweg 2 in Schalkwijk. Ik mag iedereen aanraden om daarheen te gaan. En dan hoor ik ook alweer mensen moppen. Ja, maar er zijn nog andere leuke dingen vanmiddag. Daar ga ik het straks over hebben. We gaan... Ehm, eh, alles op zijn beurt doen. Wie treden er vanmiddag allemaal op in dat, uh, bij die heropening? Eh, John de Revelator, eh, Erwin Benjamin en Soul Six. Vincent Koning, Fred Leeflang met zijn kwartet. Die heeft ook heel veel in de disco gespeeld. Eh, Thomas Streugers, Nol Sicking kwartet. De Bosquitos. Eh, Crossroads die Tim Welvaarts, Monica en de Haarlemse Senior Jazz Band. Franken, Ronnie Smith, Denken Vennick en Mulder en Mulder met gasten. Dat is ook leuk, want Mulder en Mulder kom je eigenlijk overal tegen, terecht. En ehm, in, in duovorm, in trio met kwartet, als kwartet. Ze doen van alles en nog wat. Hier laat ik nu een opname horen van hen ehm, met eh, Frits Katé als gast in het nummer It's Wonderful. It's wonderful. It's marvelous. voor Mulder en Mulder. Die, zoals gezegd, vandaag ook gaan optreden bij de, het openingsconcert van de Haarlemse Club. Dat begint vanmiddag om 3 ehm, drie uur. En dat gaat eh, door tot heel laat op de avond. Ehm, nu we het toch over live muziek vandaag hebben. Er zijn natuurlijk meer dingen. Allereerst eh, hebben wij in het Wapen van Zandvoort vanmiddag om 4 uur. Spoor 5, onze eigen Zandvoortse Adamspoor met zijn groep die daar eh, jazzmuziek gaan maken. Als u elders bent of van elders... Eh, of daar niet meer in kunt, omdat het te vol is, dan zijn er nog alternatieven. Grand Café, De Rusthoek in Bloemendaal. Daar speelt eh, het kwartet van Patrick van Helsdingen. In Café Storing, pianist Dirk-Jan Vennik. Eh, in het Meterhuis een alleraardigste big band. Goed eh, kwalitatief. Goed kwalitatief. Ehm, de Big Band Cabanza, dat is de big band van de muziekschool in Haarlem. In de Uiver speelt een ehm, bijzonder kwartet Timothy Benchard, Ines Carcabe Timothy Winters Anderson en Clarence Beckton. En in het Witte Theater speelt eh, Van Bank en bluesy jazz kwartet. Dat is allemaal, eh, allemaal vandaag te doen. En ik zou zeggen, sluisslag. En ehm, Jeroen, hoe ga jij je slag slaan? Met het volgende nummer van Dakota Stetten, Summertime. the sky. side Na Dakota Stetten met Summertime ben ik verder gegaan met Etta James van haar eerste LP At Last, A Sunday Kind of Love. Etta is afgelopen zaterdag begraven. Etta is een van de, ja, zeg maar de voorgangers in de rhythm and blues. En omdat ze zo'n groot oeuvre heeft achtergelaten willen we haar vandaag wat extra aandacht geven. Het volgende nummer is ook van haar eerste album At Last, is I Just Want To Make Love To You en is misschien bij iedereen wel bekend als het nummer van de Coca-Cola reclame.

is my is the loneliest night of the week. De ene titel is vaak nog mooier dan de andere. Gespeeld door het trio van ehm, Oscar Peterson. Peterson is natuurlijk een naam die niet weg is te denken in de jazzgeschiedenis. Uh, een van zijn ehm, bijzonderheden is dat hij net zo makkelijk als solist optrad als, eh, ehm, en als begeleider van, eh, van alle, allerlei eh, jazzmuzikanten, de grote de aarde. Het maakte hem niet uit. Alles deed hij op een geweldige manier. En verplaatste zich dan van eh, de rol van solist naar de rol van begeleider. We stappen over naar een andere jazzmuzikant die heel invloedrijk geweest is. Dat is pianist Bud Powell. Die... Ehm, vooraan staat in de boeken als het gaat over vernieuwing en ontwikkeling van de jazzmuziek. Hij heeft natuurlijk ook heel veel opnamen gemaakt. Hier horen we hem met eh, twee andere groten. Dat is natuurlijk eh, keer op keer ehm, het verhaal bij de muzikanten. Die zoeken elkaar op en daarmee maken ze hun product nog mooier en nog beter. Hij speelt hier samen met eh, Charles Mingus op de bas en Max Roach op de drums. Embraceable You. overal Johnny Hodges op de sax. In het nummer Blues nemen we afscheid van u en, eh, in, met, en met dit programma uh, eh, ZFM Jazz. Vandaag gepresenteerd door Jeroen van Sluisdam en Peter den Boer. En technisch geweldig bijgestaan door David Habig. We hopen u eh, volgende week weer te kunnen verblijden met mooie klanken. En vanmiddag had ik al gezegd waar je allemaal heen kunt. In ieder geval in Zandvoort, naar het Wapen van Zandvoort, waar om 4 uur spoor 5 optreedt. Of vanmiddag naar de heropening van de Jazz Club, Begint om 3 uur in de Surinameweg 2.